Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Clubs uit het betaald voetbal kunnen niet langer als klant terecht bij de Rabobank. Volgens NRC staat in een intern bericht van de bank... dat er geen profclubs meer als nieuwe klant worden geaccepteerd. Die zouden te grote risico's zoals corruptie en fraude met zich meebrengen. NRC noemt het besluit opmerkelijk... omdat 80% van de Nederlandse profclubs al bij de Rabobank bankiert. De bank wil het verhaal niet bevestigen aan de krant... maar een woordvoerder zegt wel zeer terughoudend te zijn... met nieuwe profclubs als klant. De twee Canadese moordverdachten die twee weken geleden dood werden aangetroffen in een bos... hadden een afscheidsvideo opgenomen. Familie vertelde aan een Canadese krant dat de tieners daarin onder meer zeggen... wat er met hun lichamen moet gebeuren na hun dood. De familieleden kregen naar verluid 30 seconden te zien van die video. Hun ouders dachten dat de jongens, die mogelijk drie moorden hebben gepleegd... samen op pad waren gegaan om ander werk te zoeken. De van misbruik verdachte multimiljonair Jeffrey Epstein... ondertekende twee dagen voor zijn dood zijn testament. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten. De New York Post zette het document met het overlijdenscertificaat online. Wie het vermogen van ruim 520 miljoen euro erft is niet duidelijk. Epstein pleegde 2,5 week geleden zelfmoord in de gevangenis in New York... waar hij in voorarrest zat. Volgens het CBS hebben steeds meer mensen slaapproblemen. In 2018 ging het om bijna een kwart van de mensen van 25 jaar en ouder. Zo blijkt uit de gezondheidsenquête van het Statistiekbureau. Het jaar daarvoor zei 1 op de 5 moeite te hebben om in slaap te vallen of om door te slapen. Mensen die arbeidsongeschikt zijn blijken het meest te lijden onder slapeloosheid. Meer dan 80% zegt dat het het dagelijks functioneren aantast... door bijvoorbeeld concentratieproblemen, vergeetachtigheid of een slecht humeur. Het weer. Aan de kust kan er nog een bui vallen...